be just you and me. You're the one we share some fun. You're the one I need. You've got a smile that drives me wild and soft curly hair. You dress so neat, my heart skips a beat whenever you are here. like a dream come true. emotions are riding at your feet. het dus zaterdagmiddag. Ja. Hey, down my number 06 51 Dat is het eh, welgebelde telefoonnummer van eh, Laser 958. Dames en heren, goedemiddag. Paulie Johnson hoorde jij. En down my number, ex champagne. Weet je wel, inderdaad van Haalbouwers uit uh, eh, 1986, zoals ik zei. Hey Jeroen, dankjewel. Voor de afgelopen uurtjes hier op 958 Laser FM. Ja, ja, het is echt dat je het weet hier. Straks nog heel veel leuke muziek, onder andere van Kashif dat is één van de lekker hoor. Maar ik noem ze straks eh, allemaal, uh, noem ze op, komen ze allemaal voorbij. Nog een beetje genoten van de kerst, eh, ladies and people. Dames en heren. Ik hoop het wel, want ik zit er nog vol van. Dus moet er maar een beetje rust aan. Stephanie Mills. Misschien kennen nog wel Never Knew Love Like This Before. Maar dat is wel heel lang geleden hoor. zat de jeugdsentiment van mijn vader. Dus dat is wel heel lang geleden inderdaad. Zaterdagmiddag, 29 december. Hier is de Latin Lover dus. Stephanie Mills. Zo goed uit. Straks dus een eh, cd'tje van die OJ's. En ook nog van de Bar Keith Patrick en Howard Johnson. Gaat het niet. 958 Laser FM. Dames en heren, goedemiddag. 16 over 5. Leuk hoor. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. En Stephanie Mills. Door... Eh, Kenny Delp en Gonzalez gemaakt. Onder wel uh, eh, op het uh, MAW-label, Masters at Work-label. Ja, inderdaad. Daar is het op gemaakt. Stephanie Mills en The Latin Lover hier op de 958. Je bent het, weer, je top 3, je favoriete top 3. Voor de lekkerste classics. Studio kringeldinglezersfm.nl Aanstaande maandag wordt die uitgezonden, dus oudjaarsdag 2001. Oeh, de laatste uurtjes. Eerst cashier. If I tried hard enough, would you let me? If I gave you all my cash, would you stay here next to me? You can live in my house, and you know you can drum like us. Cause you gotta do nothing, just stand and let me look at you. My, oh my, that's how I feel about you, baby. You're sexy as hell, that's the way I feel about you. I'm open wide, so wide. That's the way I roll with you, baby. Live in my house, get in my car. What about it? What about it? If I catch your heart, your love is true. I'm gonna you down. fill the world with my design. It's a story of love. We'll have bubbles for our trouble, and everything's gonna feel so good. Feel so good. It feels so good. My, oh, my. That's the way I feel about you, baby. I bet you feel well, so well, so well. I'm more than wide, so wide. that your heart and love is true. I'm gonna bend you down, you down. You can bet your bottom dollar, my brother's gonna make you i you down, you down, you down, you down. your heart and love is true. I'm gonna you down. i am make you holler. Beat you down, beat you down, beat you down. Is dit een beetje de muziek die zou ik op zondagmiddag draaien? Het idee qua muziek, dit of niet? In de straat daar, weet je wel? ik versta er een hol van. man. knik Jaap gewoon nee onder de Vanuit de hoofdstad is de nummer 1 Dance Radio. Dat is natuurlijk Laser FM 958. niet alleen tussen kerst en oud Maar gewoon eh, iedere week eh, proberen we het wel uh, voor jou vol te houden. Ze weten het ook weer. Eén minuut voor half zes jij hier Benji Candelario presents Arnold Jervis. Inderdaad. En Learn to Give. En Kashif. En Bat You Down hier op de 958 misschien nog een eh, leuk verzoekje of zo. Een leuke classic 06 8124, 81 24. Alles via studio laserfm.nl En eh, nogmaals eh, bedankt alle luisteraars voor de hartvormende woorden van de week wegens de, storing die we hadden op, de zender. We waren niet te beslag genomen of zo, of we, waren niet gepakt, moet, moet ik zeggen. Maar een vochtigheidsprobleem. als je je die niet meeneemt, dan lekt het gewoon door. Ja. <laughs> dat zal natuurlijk zijn, zo is het toch? Oké, door met de classics. Ik heb een hele mooie hier van Howard Johnson. En hier is eh, Stand Up. Dance, dance Classic. je party Let's walk Come on. just get on down. I said, have a good, a good time tonight, tonight, till the morning. Thank you. vrouwen half zes hier op deze 29 december. Amsterdam is al eh, half wit. De sneeuw komt naar beneden. AFG. Slippen en glijden van alles <laughs> weer. Oké, sound design en happiness en Howard Johnson en eh, stand up. Ja, stand up for your love ride. Zo is maar net. Diep de 958. Dit is Laser FM. Dus... Hmm. <laughs> Ik heb een leuke nieuwe CD van Incognito. En dat heet, als ik het goed heb, Stay Mine. Sherelle of andersom. Nou, volgens mij was het... Eh, volgens mij was het andersom, ja, ja inderdaad. Ja, haal maar weg. Keep hem, keep, ik wou zeggen keep him inside, maar dit is keep it inside. op een cd'tje van Sherelle uit 1989. Eh, en keep it inside met ehm, Alexander O'Neill natuurlijk. Van The Saturday Love en die andere, die, eh, die andere kerstballet was ook samengemaakt. Eh, dat kwam er even niet op, maar misschien straks later wel. Straks op muziek van The James en Keith Patrick in de Barcades. Dus hier op de Zoals je weet, kan hem nog steeds mailen op, eh, studio En je favoriete classic top 3. Dus dat kan wel hier, ja, dus is En dan ook nog incognito, Got To Know en de Sound Design en de Happiness. En Howard Johnson, Stand Up uit 1986. En your dus met uh, Alexander O'Neill nou, Wanneer was dat ook? 1988, neem ik kwalijk. Een soort eh, semi-classic, ja, dus zeg maar. Goed, 06 1451 81 24. 1451 81 24. Dan draaien wij de beste classics en de leukste dance hier op 958. En ik vind deze ook leuk. De remix van Roger Sanchez. You Can't Change Me. Zeker van de heren van de TD hier op de 958. De heren van Lezer, ja inderdaad. Ze hebben heel wat uh, gezweet. Om het allemaal weer uh, voor elkaar te krijgen. Maar eh, dank daarvoor. Namens uh, natuurlijk het gehele team. inderdaad. Abstract en you can make me sweat. If you want to make me sweat, make me sweat. Nou, ik ben er een paar minuutjes voor. Dus Roger Sanchez, You Can Change Me, special remix. Abstract trouwens, Make Me Sweat kwam uit 1989. Misschien ken je het nog wel. Ja, ja, ja, ik weet het niet en Sherelle en Alexander O'Neill en Keep It Inside. Dus tot de tijd zijn een 6 uur. Deze gouden oude house classic uit 92. En dit is van Elias en Follow Me. Ik spreek je zo met The Temptations. When my people can all relate, we must stop fighting to achieve the peace that was taught hatred and to share. Can you feel it? It's in the air. Now it's time for Hey, don't look any further. Keep this frequency clear. Laser. You got love until your eyes inside. the reason why I can't. Don't voor de muziek en de programma's van Laser FM. Oh no, they're going at it again. Sorry man, boy, this is too much. Surf naar www.laserfm.nl 955 Laser FM. Benny de Bruin. Treat her like a lady. dat je denkt van... hey, wat een leuke herinnering is dat. Zeg, het jongen, jongen, jongen. The Temptations and Treat Like a Lady. 7 over 6, dames en heren. Goedenavond. Dit zijn de uitzendingen op de 958 Laser FM... waar alleen de beste classics, de beste dance en de leukste, leukste R&B hoort. Ah, het is wat je het weet, ja. Ja, inderdaad. <laughs> Jongen, jongen, zijn mond vol. Zeg. Goed.